8 uur. Kees Rood met het NOS-journaal. De moeizaam verlopende vredesonderhandelingen over Syrië worden opgeschort tot 25 februari. Dat heeft de VN-gezant voor Syrië bekendgemaakt. Er is sinds de start van het overleg in Genève eind vorige week geen enkele vooruitgang geboekt. Volgens de gezant zijn de gesprekken niet mislukt. De Syrische ambassadeur zei dat de delegatie van de oppositie tegen president Assad van plan was het overleg te verlaten en dat daarom is besloten tot een gesprekspauze. De oppositie is boos over de opmars van het regeringsleger in het noorden van Syrië. Ambtenaren van het ministerie van Justitie kunnen met een gerust hart naar de commissie Oosting stappen met informatie over de Teven-deal. Minister van der Steur garandeerde in de Tweede Kamer dat zulke klokkenluiders niet zullen worden benadeeld. Verschillende partijen hadden om de garantie gevraagd na berichten over strafexpedities tegen ambtenaren die misstanden openbaar maakten. De commissie Oosting gaat opnieuw aan het werk nadat Nieuwsuur had ontdekt dat ICT'ers bij het ministerie moesten stoppen met het zoeken naar het veelbesproken bonnetje van de TV-deal. Het vrachtschip Modern Express, dat vorige week in de problemen kwam in de Golf van Biscayen, is aangekomen in de haven van het Spaanse Bilbao. Daarmee is het gevaar voor een milieuramp definitief geweken. Sleepers namen het schip maandag op sleeptouw. Het lag toen al zes dagen onbemand in de Golf van Biscayen en dreigde te stranden. De Modern Express vervoerde onder meer hout en 30 ton diesel. In België is een onderzoek begonnen naar de uitstoot van Opel Zafira's. Volgens omroep VRT zijn er al bij tien Opel-dealers invallen geweest. Vorige maand meldde de VRT dat Opel in het geheim Zafira's een software-update geeft... om tot een lagere uitstoot van schadelijke gassen te komen. Op papier hadden de auto's die lagere uitstoot al, maar in de praktijk zaten ze er ver boven. Opel ontkent. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien... met kans op natte sneeuw, hagel en onweer... Morgen eerst regen, smiddags droog en wat zon en het wordt dan 6 tot 10 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. And even when the sun down, when there's nobody else around, this Wolfman Jack reminded you it's disco time. En de trein is weer binnen de Soul Train. Je luistert naar ZFM. Mijn naam is Willem Bruis met de laatste Soul Train van deze... Ja, van, dit keer eigenlijk. En dan zou je zeggen, god, eh, eh, waarom dan? Nou ja, een, trein, het heeft onderhoud nodig, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus nee, we gaan er eventjes uit eh, tot, ja, tot na de zomervakantie met, met de Soul Train in ieder geval sowieso. Volgende week dan kom ik nog terug met één uitzending en daarover later meer. En Hurry Love van de eh, Supremes. Dit was trouwens de mono-versie. Misschien hoor je dat, dat je dacht van... Als ik hoor het aan één kant, kan kloppen, want het is, eh, het is mono. Wat gaan we doen? Dit uur. Van 8 tot 9 gaan wij Soul en Motown draaien.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 Forever, With every step we take and every breath we make, darling, just limited Walking in the Rain with the One I Love. Je hoort ze allemaal. Eh, de Soul Show, de Soul Train van ZFM Zandvoort. Midnight Train to Zandvoort. die heb je dus vanavond eh, ook in voorlopig voor het laatst gehoord. You're Like a Natural Woman. Ja, Rita Franklin. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We hebben een, eh, een, eh, een verzoekje eigenlijk. En dat is geen, geen verzoekje waarvan ik zeg... nou, dat ligt eh, naast de deur eigenlijk. Het is een verzoekje helemaal uit... God, als ik het maar goed zeg... Lanzarote in Spanje. En daar zitten uh, Hans en Mia... die zitten daar heerlijk te overwinteren. En ze denken van... wij ontvluchten het zwarte Duitse woud. Of het Duitse zwarte woud, nou wat je wil natuurlijk. En we gaan lekker naar Spanje toe. Dan hebben we het uh, lekker warm. Maar ik heb uh, net op de weerkaart gekeken en het uh, weer in het Zwartewoud is ja, 28 graden op het moment. Alles sneeuw zeg. Dus ik zou zeggen, pak je koffertjes maar en kom maar weer lekker naar huis. Deze voor jullie. time. needs a woman or a girl. He needs a woman. Man make everything you can, but a woman makes a better man. Man needs a woman. Man think about anything above, but money can't buy him love. Face the fact, you gotta face the fact woman. He needs a woman or a girl. Reach Out, I'll Be There. En je hoort het allemaal eh, in de Soul Show, de Soul Train van ZFM Zandvoort. Tot de klok van 9 uur, Soul en Motown. En eh, na die tijd eh, gaan wij eens even kijken of wij er iets ja, uit de disco bak kunnen trekken, zeg maar. Dit uur doen we er even rustig aan. Thank you. I work hard. Eh, Carpenter. Die zal mijn machinist zijn van de Soul Wat dacht je daarvan? Even voor, de, voor degene die, eh, die kaartjes gekocht hebben voor de Soul eh, hier komen de winnende nummers. tussen Redding. Er waren twee nummers van Otis Redding trouwens. Maar dat, ligt, eh, dat lag niet aan uw radio. Want dat lag eigenlijk lag er gewoon een beetje aan mij. Want ik heb Mark Otten eh, hier staan. En Mark Otten die was afgelopen zaterdag ook bij... Eh, geen reclame maar, een Café 4. En dat deed hij ook mee met zijn ploeg. Met Raadje Plaatje. En nou, we zaten even een beetje te brainstorm over, over nou ja, goed... jullie waren vierders geworden? Vierders geworden, ja. Hun zijn vierders geworden en... Ja, ZFM is maar goed. Eigenlijk, Arendsweg, Arendsweg is, is Mark is een, een ZFM-man. En eh, volgende, ja toch volgend jaar maar eens even kijken. Dat we hem in ieder geval bij de tegenpartij wegkapen, zeg maar.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 Papa was een Rolling Stone. Ja, dat was mijn vader ook. Hij rolde door de kamer in iedere keer. We gaan richting de klok van 9 eh, uur. Het eerste uur eh, zitten we bijna op van de Soul Show. Uh, soul en Motown. in de tweede uur doen we de Soul, de Disco en de Funk. En ja, misschien zit er nog iets bij voor je. Dat je zegt van, nou dat vind ik wel leuk. En zit er niks bij, stuur even een berichtje. Dan zetten we het nog eventjes bij. Je luistert naar de Soul Show van CFM Zandvoort. Mark eh, Otten die vertelt mij uh, hele spannende dingen over, de, over het raadje plaatje. En als ik dat zo hoorde, hadden wij wel 200 punten kunnen hebben eigenlijk. Maar ja, we hebben ze niet. Maar we hebben wel gewonnen. mare. Supremes. Nou ja, ik laat ze gewoon de koffer eh, vast inpakken. Want dan, eh, dan kunnen ze in ieder geval... Eh, alvast in de trein nemen ze de beste plek, denk ik. We Starr met A War. Ja, dat nummer dat, eh, dat ken je natuurlijk uit eh, de, Vietnamfilms Vietnamfilm en zo. En eh, Tour of Duty, die serie. En ja, dat is allemaal... Daar krijgen we ook nog een uitzending over trouwens. De Nacht van de Duty. Maar dat is ongeveer oktober of zo. Want dan, ja, dan gaan we de nachtuitzendingen weer doen. En niet één, niet twee, niet acht. We gaan door totdat we oplossen. laatste minuut alweer in 1 minuut voor 9. En dat betekent dat het journaal komt er zometeen aan. Het tweede uur van, eh, van de Soul Train. Die zal bestaan uit eh, Soul Disco en Funk. En er zal, uh, ja, zal wat meer lawaai geven, denk ik.